Het lijkt er niet op dat die partij mee gaat onderhandelen. Maar dat vond hij geen reden om nee te zeggen. Ja, ik, ben, uh, ik ben niet alleen maar Partij van de Arbeid lid. Het is 13 jaar geleden dat ik in een actieve rol gezeten heb. Um, ja, en u moet uh, aan de heer Wilders vragen waarom hij me gevraagd heeft. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat dat is. Omdat ik in ieder geval ook bewezen heb dat ik boven de partijen kan staan en verbinding tot stand kan brengen. En ja, dat, ik, ik, denk dat het land dat nodig heeft, dus daarom heb ik daar ja tegen gezegd. Kim Putters wil snel met alle fractievoorzitterschap praten... maar omdat die volgende week vrij zijn, begint pas de week daarna. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf wil dat er meer gedaan wordt tegen de ongelijke kansen bij de selectie van studenten aan de Unie en Hogeschool. Hij vindt dat mensen die als eerste van hun familie gaan studeren of mensen met een migratieachtergrond net zoveel kans op een plek moeten hebben als anderen. De minister denkt dat loting daarbij kan helpen. De Russische president Poetin zegt in een interview dat hij liever Joe Biden als Amerikaanse president ziet dan Donald Trump. Biden is volgens hem voorspelbaarder en meer ervaren. Het is opvallend dat hij dat zegt, want Biden had sinds de Russische oorlog in Oekraïne juist vaak uit naar Poetin. Hij heeft hem onder meer een oorlogsmisdadiger genoemd. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn in november. En mensen in de Thaise hoofdstad Bangkok kunnen beter niet naar buiten gaan. Smog zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit super slecht is, vertelt onze correspondent Mustafa nou, Voor een kwart eh, komt de vervuiling van auto's, bussen, scooters. Maar eh, voor een groot deel komt het in deze periode ook van boeren. Die verbranden hun land om het vruchtbaarder te maken, eh, klaar te maken voor het volgende seizoen. dat gebeurt elk jaar en elk jaar zijn er weer problemen. Maar op dit moment is het wel echt extreem voor Bangkok. Ze stonden vanmorgen achtste op de lijst van smerigste steden op aarde. Ja, ambtenaren moeten de komende twee dagen thuis werken. Ook andere bewoners is gevraagd om zo min mogelijk de straat op te gaan. Het weer, vanmiddag droogt het op. In het zuiden ook wat zon, maxima van 13 tot 16 graden. Morgen af en toe regen bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het oplossen, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A44, Den Haag-Amsterdam. Bij Noordwijkerhout gebeurde een ongeluk. Nu heb je 20 minuten vertraging vanaf Oestgeest. Verder naar de A10, de Ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden een kwartier file rijden vanaf afrit Volendam. Tot slot ook nog even snel naar de A27 naar Gorkum.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 Putters wil onder meer horen wat ze vinden van een extra parlementair kabinet. De VS onderzoekt of Israël burgers in Gaza heeft gedood met Amerikaanse raketten. Daarnaast wordt bekeken of er witte fosfor is gebruikt in Libanon, meldt de Wall Street Journal. Dat omstreden middel kan leiden tot verminking en vergiftiging. Vitesse gaat in beroep tegen het besluit van de KNVB. De voetbalbond zette gisteren een streep door een Amerikaanse overname... vooral omdat de beoogde eigenaar niet genoeg eigen geld zou hebben.